10 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij hulporganisatie Plan International zijn tussen medio 2016 en 2017 zes gevallen van kindermisbruik geweest. Dat schrijft Plan Nederland in een mail aan donateurs. Vijf van de zes medewerkers of vrijwilligers hebben een strafbaar feit gepleegd en tegen hen is aangifte gedaan. Er waren geen Nederlandse medewerkers bij het misbruik betrokken. Plan zegt ongelooflijk geschokt te zijn en biedt alle slachtoffers en hun familie specialistische hulp. Aanstaande ouders zouden zich beter moeten voorbereiden op het ouderschap. Ze zouden eerst een cursus moeten volgen om relatieproblemen te voorkomen. Dat staat in een advies van oud-minister Rauwvoet aan het kabinet. Als ouders beter worden voorbereid is de kans op een scheiding later kleiner. En dat voorkomt schade bij het kind, zegt Rauwvoet. Buitenlandse streamingsdiensten als Netflix en Amazon moeten Nederlandse producties gaan aanbieden. In een advies van de Raad voor Cultuur staat dat 15% van het aanbod Nederlands zou moeten zijn. Volgens directeur Bartelsen komt het erop neer dat streamingsdiensten aan vergelijkbare regels moeten voldoen als publieke en commerciële omroepen op tv. De Raad voor Cultuur maakt zich zorgen over de financiering van Nederlandse films en series, omdat buitenlandse partijen nauwelijks investeren in Nederlandse producties. De Russische curler Alexander Khrushchevnitsky geeft zijn bronzen medaille terug. Dat schrijft hij in een verklaring. De Rus won met het gemengde curlingteam op de Olympische Winterspelen brons... maar werd betrapt op het gebruik van het verboden middel meldonium. Omdat het wedstrijdresultaat is geschrapt... zal ook zijn teamgenoot haar medaille moeten inleveren. Dan het weer nog. Het is zonnig en droog. Alleen in het noorden wat meer wolkenvelden. Middagtemperatuur wordt een graad of vijf... Morgen en in het weekend zonnig met een schrale oostenwind. Zondag is het overdag maar net boven nul. Dit was de ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er nog wat vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 5 kilometer.